Zit van der Linde met het NOS-journaal. Groningen en Friesland stellen de komende dag dijkbewaking in... vanwege het stormachtige weer en de hoge waterstanden. Ook worden sommige dijkdoorgangen gesloten. De dijkbewaking wordt eerder ingesteld dan normaal... omdat er containers en andere spullen, die vorige week van een schip vielen... de dijken flink kunnen beschadigen. In Zeeland wordt gekeken of de Oosterscheldekering dicht moet. Dijkbewaking is daar niet nodig. En het afval dat in de Noordzee is beland is mogelijk van nut voor de wetenschap. Een team oceanografen van de Universiteit Utrecht wil meten hoe het plastic zich door het ecosysteem beweegt. Containers die spullen verloren in zee zijn eerder onderwerp van onderzoek geweest. Zo bleek dat linker- en rechterschoenen elk een duidelijk andere route door zee afleggen. In dit geval willen onderzoekers achterhalen hoe lang het duurt voordat plastic, zoals een My Little Pony, water maakt en zinkt. Die gegevens kunnen dan worden gebruikt voor verder onderzoek. De provincie Noord-Holland gaat uitgebreid onderzoek doen naar gezondheidsschade door de uitstoot van Tata Steel. Van inwoners van Wijk aan Zee wordt de urine getest. Vorig jaar had Wijk aan Zee veel last van neerkomende roetdeeltjes op huizen en auto's. De staalfabriek betaalt de glazenwasser en de wasstraat voor de auto. Maar veel inwoners maken zich ook zorgen om hun gezondheid, meldt NH Nieuws. Als er bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU niets is geregeld, mogen Britten nog 15 maanden in Nederland blijven. Minister Blok en staatssecretaris Harbers zeggen dat ze bij een no-deal Brexit een fatsoenlijke oplossing willen. Onder de 45.000 Britten in Nederland is veel onzekerheid over bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Het weer, het is bewolkt met buien en een stevige westelijke wind. Het is een graad of 9 en het koelt nauwelijks af. Aan de kust neemt de wind toe. Vanochtend is het onstuimig met buien en zware windstoten, vooral op de Wadden. Smiddags wat minder wind en misschien wat zon. Het wordt een graad of 8.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl defender. looking out for anything if we try enough. Let the het ritme van de winter. Cause Mississippi. If we show up, we gon' show up Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot And my band bought that money.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 Don't leave me behind. Heart is on attack. Hurt me once again till the bitter end. Tell me once again why you're fading into blue. Yeah, it's you. Hold me once again like the Sunday afternoon. Once again, now you're reaching for the stars in the sky.